Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. President Obama en leiders van het congres hebben nog geen overeenstemming bereikt over de Amerikaanse begrotingsproblemen. Topoverleg in het Witte Huis was al na vijf kwartier afgelopen, terwijl er zeker vier uur voor stond. De tijd dringt, want voor 2 augustus moet er een akkoord zijn. Anders kan de VS zijn rekeningen niet meer betalen. Afgesproken is vandaag verder te praten. De Britse politie wil de voormalige hoofdredacteur van de News of the World, Rebecca Brooks, verhoren. Ze zou medeverantwoordelijk zijn voor de afluisterpraktijken bij de krant. Brooks is nu directievoorzitter van de uitgever van News of the World. De krant is vanwege het afluisterschandaal opgeheven, waardoor 200 journalisten op straat staan. Bij een schietpartij op het strand van Scheveningen is gisteravond een man gewond geraakt. Dat gebeurde na een ruzie in een strandtent. Er zouden twee schoten zijn gelost. De Haagse politie is nog op zoek naar de schutter. Het ruimteveer Atlantis is voor het laatst aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. De Space Shuttle brengt 5 ton aan voedsel, reserveonderdelen en wetenschappelijke instrumenten naar het ISS. Omdat het ISS nu af is zijn de Space Shuttles niet meer nodig. Atlantis is de laatste shuttle die met pensioen gaat. In Saarland in Duitsland is een supermarkt drie dagen dicht geweest na de vondst van een exotische spin. Die sprong vrijdag uit een kist bananen uit Colombia. De supermarkt is schap voor schap doorzocht, maar zonder resultaat. Uiteindelijk werd het pand met gifgas behandeld. De spin is nu hoogstwaarschijnlijk dood. En het North Sea Jazz Festival heeft dit jaar 79.000 bezoekers getrokken. Een record, zegt de festivaldirectie. 70.000 mensen kochten een regulier kaartje en 9.000 kwamen speciaal voor de concerten van Prince. Die sloot elk van de drie avonden af met een speciaal nachtconcert. Dan het weer. Eerst nog plaatselijk een mistbank. Later volop zon en in de loop van de middag stapelwolken. Voor 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Dit was het en... Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 4 kilometer.